Raad met het NOS Journaal. In Italië is een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus... schrijft het Italiaanse persbureau ANSA. Het is de tweede coronadode in Europa. Een week geleden overleed een Chinese toerist in Frankrijk. Het Italiaanse slachtoffer zou een man van 78 uit Padua zijn... die al een slechte gezondheid had. In heel Italië zijn zo'n 20 mensen besmet met het virus. In de Noord-Italiaanse regio Lombardije moeten 50.000 inwoners van drie stadjes zoveel mogelijk binnenblijven in verband met een corona-uitbraak. Het openbare leven ligt daardoor zo goed als stil. Er komt volgend jaar een tweede editie van het Democratiefestival... schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Met het festival wilde het kabinet het gesprek over democratie... vrijheid en maatschappelijke thema's aanjagen. Vorig jaar kwamen er bijna 6500 mensen... op het tweedaagse festival in Nijmegen af. Volgens critici waren dat vooral bestuurders, politici en ambtenaren... terwijl het evenement bedoeld was voor het grote publiek. Ook was er kritiek op de kosten van zo'n 900.000 euro. De tweede, de tweede editie is opnieuw in Nijmegen. In Zwaag in Noord-Holland woedt een grote brand bij een bedrijf dat bamboe verwerkt. Het vuur is overgeslagen naar een tweede pand. Er komt veel rook vrij. Daarom is er een NL Alert verstuurd met het advies ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De bedenker van het iconische Lego-poppetje is overleden. Jens Nigaard Knoesen was 78. Hij werkte van 1968 tot 2000 voor het speelgoedbedrijf. Eind jaren 70 vroeg Lego patent aan voor het gele figuurtje. Naast die beroemde creatie bedacht Knoesten ook de Lego Space productlijn.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 It goes around the world. Just la la la la la. It's all around the world. Just la la la la la. It goes around the world. Just la la la la la. It's all around. What? Sorry, just quickly. What if it's the remix? Remix, remix, remix, remix, remix, remix. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap You ain't Juco? To the roof off. Too hot, motherfucker, need to cool off. I spit lava. Coming at the barrel of a soda. When the pop off, better knock off. That bullshit. It's a ninth inning and I'm about to hit the walk off. And I'm swagging my tight GP call. And I'm out this world like C3PO. Ain't trying to deal with a PO. And I fuck a lot of bitches and I keep it on the D-Law. Some of them dirty, need Cause some of them heard they fuck you think though.